van Kesteren met het NOS-journaal. De excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlandse slavernijverleden... zijn op veel plekken positief ontvangen. Zo spreekt de Curaçaose premier Gilmar Pisas van een historisch moment. Nederland heeft volgens hem moed en verantwoordelijkheid getoond... om pijnlijke zaken uit het verleden aan te pakken. De Surinaamse president verwelkomt de excuses... maar voegt eraan toe dat zijn regering niet meteen wil reageren... omdat hij eerst in zijn land breed gedragen antwoord wil hebben... op hoe Nederland en Suriname nu verder gaan. Er was ook kritiek op de excuses. PVV-leider Geert Wilders twitterde bijvoorbeeld dat de koning niet namens hem excuses heeft aangeboden. De Amerikaanse CIA ziet de onvrede in Rusland als een kans voor de inlichtingendienst. Het lijkt daarmee te hinten op het recruteren van Russische spionnen. Eerder vandaag schreven Amerikaanse kranten dat de directeur van de CIA... het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst zou hebben gebeld. Dat deed hij om Rusland ervan te verzekeren dat de VS geen rol heeft gespeeld... in de opstand van Wagner afgelopen week. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform goed te laten draaien. Het gaat om een tijdelijke noodmaatregel die nodig is tegen zogenoemde scraping. Daarbij gebruiken bedrijven software om op automatische manier Twitter te doorzoeken... op relevante data voor kunstmatige intelligentie. Musk zegt dat het platform daardoor trager of onbetrouwbaarder wordt. En Serviërs hebben ruim 108.000 illegale wapens ingeleverd... nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren en dat kon tot afgelopen middernacht. Volgens de politie zijn er pistolen, kogels en mijnen ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden elkaar af. door 13 tot 15 graden. Morgen op de meeste plekken droog. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.